en een voorspoedige start. Dik Hark met het NOS-journaal. Staatsbosbeheer schrapt 200 van de bijna 1000 banen. Dat gaat via natuurlijk verlopen. Er hoeft niemand te worden ontslagen. De komende jaren geeft de overheid minder subsidie en er moet dus worden bezuinigd. De organisatie beheert ruim de helft van de natuurgebieden in Nederland. Staatsbosbeheer wil ook meer geld binnenhalen. Dat kan door de verkoop van hout uit bossen, het leveren van houtsnippers en gemaaid gras ten behoeve van biomassa en het leveren van zon- en windenergie. Rusland heeft kritiek op het besluit van de Verenigde Staten om de Syrische oppositie te erkennen. Volgens minister Lavrov van Buitenlandse Zaken houdt de VS zich niet aan internationale afspraken. Lavrov zegt dat hij verrast is door de stap. Het lijkt er volgens hem op dat de VS rekent op een militaire overwinning van de opstandelingen op het Syrische bewind. Vanaf volgend jaar is het verboden om te blowen op scholen in Amsterdam. De gemeente wil hiermee het drugsgebruik onder jongeren strenger aanpakken. Veel scholen hanteren al zelf een drugsbeleid, maar dat is volgens Amsterdam niet altijd genoeg. Blowverbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. Iemand die toch met een joint wordt betrapt, kan een boete krijgen of naar een haltbureau worden gestuurd. In Rotterdam geldt al twee jaar een soortgelijk blowverbod. Koningin Beatrix is door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar koningin heeft in moeilijke tijden haar menselijke kanten laten zien, zegt het Weegblad. Elsevier verwijst niet alleen naar het ski-ongeluk van haar zoon Prins Frizo, maar ook naar de formatie waarbij de rol van het staatshoofd sterk is ingeperkt. Vorig jaar was premier Mark Rutte voor Elsevier de Nederlander van het jaar. Het weer in de kustgebieden regen, landinwaarts winterse buien. Vanmiddag droger en wat meer zon. Aan zee wordt het vandaag een graad of vijf. In het zuidoosten blijft het de hele dag vriezen. Morgen meer bewolking en lichte sneeuw. Temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.